van Kam met het CNRS Journaal. De Tweede Kamer wil opnieuw opheldering over de dividendbelasting... naar aanleiding van een artikel van Follow the Money. Volgens het journalistieke platform is het onderzoek... dat aan de basis lag van het afschaffen van de dividendbelasting... betaald door Shell. De oliemaatschappij heeft 300.000 euro bijgedragen, zegt Follow the Money. Shell zou, samen met andere grote bedrijven zoals Philips en Unilever... opdracht hebben gegeven voor het onderzoek. Een van de conclusies is dat de dividendbelasting een gezond vestigingsklimaat in de weg staat. In de reactie zegt Shell dat ondernemersorganisatie VNO-NCW opdrachtgever was. Shell heeft de rekening betaald, maar de kosten zijn gedeeld met de andere leden van VNO-NCW. In Duitsland worden twee asielzoekers verdacht van verkrachting en moord op een meisje van 14 uit Wiesbaden. Het meisje was twee weken vermist. Haar lichaam werd gisteren gevonden bij een spoorlijn. Een van de asielzoekers uit Turkije is opgepakt. De ander komt uit Irak. Hij is met zijn familie op valse papieren van de Iraakse ambassade naar Irak teruggekeerd. De Irakees was al bekend door de politie. Hij werd verdacht van verkrachting van een 11-jarig meisje in een asielzoekerscentrum. De Russische president Poetin heeft zich in zijn jaarlijkse liveshow onder meer uitgesproken over het naderende WK voetbal in Rusland, vrijheid op het internet en de verslechterde relaties met westerse landen. In een strak geregisseerde uitzending, die enkele uren duurde, beantwoordde Poetin zo'n 2 miljoen ingezonde vragen van burgers. Het was de zestiende keer dat de president dat deed. De man die vorig jaar met een vrachtwagen inreed op winkelend publiek in Stockholm is veroordeeld tot levenslang. Volgens de rechtbank is de man van 39 uit Oezbekistan schuldig aan terrorisme. Het is een uitgewezen asielzoeker met sympathie voor IS. Bij de aanslag in Stockholm kwamen vijf mensen om het leven en raakten 14 mensen gewond. Het weer in het zuiden van een paar stevige regen- of onweersbuien.